net weggegaan. Het ging niet tussen ons, ze heeft me laten staan. Maar nu ik dan alleen ben, heb ik veel verdriet. Je was goed, je was lief, ik waardeer het niet. Kom bij me terug. Ik heb spijt, ik heb berouw, want ik hou van jou. zomer, het is voorbij, na zo'n mooie tijd. Een tijd die ik nooit zal vergeten. Maar ik hoop dat ik jou toch ooit terug zal zien. Want je was goed, je was lief, maar ik waardeer het niet. ik hou van jou. Kom bij me terug en laat ons samen praten. Kom bij me terug en laat ons samen praten. Ik heb spijt, ik heb berouw, want ik hou van jou.